Nederland heeft een geavanceerde digitale economie... waardoor die in de lucht gehouden kan worden terwijl mensen vanuit huis werken. Ook heeft ons land volgens de onderzoekers vaardigheden en opleidingen... voor de toekomstige arbeidsmarkt en daarnaast goede sociale voorzieningen. Nederland kan een lockdown daardoor goed aan... en de verwachte economische opleving is groot, concluderen de onderzoekers. Bij een brand bij een botenbouwer in het Friese Heeg is vannacht brand uitgebroken. De brandweer schrijft op Twitter dat er na aankomst werd opgeschaald naar zeer grote brand. Er komt veel rook vrij op het bedrijventerrein en daarom is er een NL-alert verstuurd naar mensen in de omgeving van Heeg... met het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Aankomend president Joe Biden heeft Pete Buttigieg gekozen als zijn minister van Transport. De 38-jarige Buttigieg was in de race voor de democratische nominatie en dus een voormalige concurrent. In een persbericht omschrijft Biden hem als een patriot en een probleemoplosser... die alles in zich heeft om een van de belangrijkste posten in Bidens kabinet te vervullen. Biden wil miljarden gaan investeren in de Amerikaanse infrastructuur. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een meerjarig contract getekend bij Spotify. Ze gaan voor het bedrijf onder meer podcasts maken. Ze willen volgens de muziekdienst hoopvolle verhalen maken met inspirerende gasten. In september sloten Harry en Meghan ook al een meerjarig contract met Netflix weer. Er zijn brede opklaringen, maar er kan toch op veel plaatsen mist ontstaan.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 You and me else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.